Dit is Maud Schreurs met het nws Journaal. Het dodental na de aardbeving bezig. Het aantal gewonden is nog niet bekendgemaakt, maar het zijn er waarschijnlijk honderden. De beving had een kracht van 7,0. Uit vrees voor naschokken zijn duizenden mensen geëvacueerd. In een groot deel van het getroffen gebied is de stroom uitgevallen... en zijn meer dan duizend gebouwen ingestort. De verwachting is dat de komende uren meer duidelijkheid komt... over de schade die de aardbeving heeft aangericht. Vorige week was er bij Lombok al een aardbeving met een kracht van 6,4. Toen vielen er 14 doden. Als gevolg van de droogte en de lage waterstand in de rivieren... komt zeewater steeds verder het land in. Rijkswaterstaat neemt nu maatregelen om de verzilting ten oosten van de Rotterdam... bij de Lek en de Hollandse IJssel tegen te gaan. Daarom wordt extra zoet water vanuit de Maas aangevoerd. Dat gebeurt via de sluizen bij Tiel... Die gaan daarom vanwege de veiligheid dicht voor het scheepvaartverkeer. In België zijn twee bezoekers van het dancefestival Tomorrowland overleden na drugsgebruik. Het zijn twee jonge vrouwen die uit het buitenland kwamen, meldt de VRT. Het eerste slachtoffer werd twee weken geleden niet goed tijdens het eerste weekend van het festival. Ze overleed een kleine week later in een ziekenhuis in Antwerpen. De tweede bezoekster werd vorig weekend afgevoerd en ook zij bezweek een paar dagen later. Een van de slachtoffers zou ecstasy hebben gebruikt. In Venezuela zijn zes verdachten opgepakt voor de vermeende aanslag zaterdag op president Maduro. Volgens de regering hadden de twee drones geladen met explosieven en hadden ze die tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde tijdens een toespraak van Maduro bij een militaire ceremonie in Caracas.